Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Dronten in Flevoland zijn vanmiddag drie personen zwaar gewond geraakt. Een van hen is ter plekke overleden. De politie onderzoekt de toedracht. Volgens de krant De Stentor zeggen buurtbewoners dat het gaat om een uit de hand gelopen burenruzie. Er is één persoon opgepakt. De Amerikaanse oud-filmproducent Harvey Weinstein is met spoed geopereerd aan zijn hart. Hij kreeg in de gevangenis pijn op zijn borst en werd vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Weinstein zit in New York in de cel in afwachting van een nieuw proces over de zedenmisdrijven waarvan hij wordt verdacht. Weinstein kreeg vier jaar geleden 23 jaar cel voor het verkrachten van twee actrices. Maar die uitspraak werd geschrapt omdat Weinstein geen eerlijk proces zou hebben gekregen. Buurlanden en transportbedrijven reageren bezorgd op het besluit van Duitsland... om controles bij alle landsgrenzen in te voeren. Vanaf volgende week komen er tijdelijke paspoortcontroles... om te voorkomen dat mensen zonder geldig visum Duitsland inkomen. Nederlandse transportbedrijven maken zich grote zorgen over de gevolgen van die controles. Ze vrezen voor lange wachttijden bij de grens. De Amerikaanse acteur James Earl Jones is overleden. Jones leende zijn onmiskenbare diepe stemgeluid aan vele films en personages... onder wie Darth Vader in de Star Wars films en Mufasa uit The Lion King... Jones' carrière begon in de jaren 50 in het theater. In de jaren 60 brak hij ook door op tv en in films. Hij speelde in bijna 200 producties en won alle grote Amerikaanse entertainmentprijzen. James Earl Jones overleed thuis in de staat New York. Hij was 93 jaar. Het weer vannacht vrijwel droog. Het is een graad of 12. Morgen start droog, maar in de middag gaat, gaat het in het westen en noorden regenen.